Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederland produceert per hectare de grootste hoeveelheid stikstof van heel Europa. Gemiddeld vier keer zoveel als alle andere landen. Er waait veel stikstof naar het buitenland... terwijl er veel minder terugkomt... blijkt uit een onderzoek van TNO een opdracht van de Tweede Kamer. Het stikstofprobleem in Nederland wordt veroorzaakt door stikstofoxide en ammoniak ammoniak komt voor het overgrote deel uit mest in de veeteelt. Stikstofoxide komen vooral vrij uit het wegverkeer en van de industrie. Morgen gaat de Tweede Kamer in debat over de stikstofproblematiek. Het gerechtshof heeft de behandeling van het hoge beroep tegen Geert Wilders uitgesteld tot in elk geval 9 december. Wilders en zijn advocaat hebben om uitstel gevraagd omdat ze alle documenten over Wilders vervolging boven water willen hebben. Volgens de PVV-leider is er sprake van een politiek proces... omdat toenmalig minister Opstelten van Justitie en zijn ambtenaren... zich bemoeid hebben met de zaak over de minder Marokkanen uitspraak. Het OM ontkent dat. Een medewerker van de Universiteit van Amsterdam heeft een Turkse student afgewezen voor een stage vanwege de politieke situatie in Turkije. Dat bevestigt de universiteit na het maar richten op sociale media over een mail van de medewerker. Daarin schrijft hij dat er geen studenten uit Turkije worden uitgenodigd... vanwege de Turkse inval in Noord-Syrië. De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden aan de betrokken student. De medewerker is op zijn gedrag aangesproken. En justitie verdenkt een 38-jarige Maastrichtenaar van een reeks aanrandingen en een verkrachting. De man zou tussen 2016 en 2018 14 aanrandingen hebben gepleegd en een verkrachting. Tegen hem is 6 jaar cel geëist. Vorig jaar september liep hij tegen de lamp toen, in lok, toen hij een lokagenten agressief benaderde. Over twee weken doet de rechter uitspraak. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Alleen in het noorden is er een zonnetje.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 That look you just can't. champion, rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela.